naar Nederland gesleept. Bij een brand in een bar in Taiwan zijn negen doden gevallen en elf mensen gewond geraakt. De brand ontstond door een vonkenregen, afkomstig van de verlichting. De meeste slachtoffers vielen op de trappen in het complex. Daar werden diverse vertrapte lichamen gevonden. Volgens getuigen was de bar afgeladen vol. Dan het weer in de loop van de ochtend zon met enkele wolkenvelden die vanmiddag verdwijnen. En dan schijnt de zon uitbundig. Het wordt 6 graden. Dit was het...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 Troepen die trouw zijn aan Gaddafi zouden de stad na zware gevechten weer in handen hebben gekregen. Of de berichten kloppen is niet duidelijk. De opstandelingen hebben tot nu toe gezegd dat ze alle aanvallen op hun posities hebben afgeslagen. Zawiya is van, van grote betekenis. De stad ligt op 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli, die tot nu toe stevig in handen is van Gaddafi. In Tripoli zelf zijn vanochtend schoten gehoord, maar de achtergrond hiervan is nog niet duidelijk. Voor zover bekend hebben de opstandelingen de stad nog niet bereikt. In Ierland is een akkoord bereikt over de vorming van een coalitieregering. De twee grootste partijen, Fine Gael en Labour, gaan samen regeren. De leider van Fine Gael, Enda Kenny, wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe premier van Ierland. Beide partijen maken later vandaag hun gezamenlijke plannen bekend. Bij de inspectie van de Zeeuwse garnalenkotter, die dinsdagavond omsloeg voor de Franse kust bij Duinkerken, zijn geen lichamen gevonden. Na het omslaan van de kotter werden de drie Zeeuwse vissers vermist. Autoriteiten gaan ervan uit dat de drie zijn verdronken. De visserskotter is nu nog in Frankrijk. Zodra het kan, wordt het schip naar Nederland gesleept. Bij een brand in een brand in, eh, in een bar in Taiwan zijn negen doden gevallen en elf mensen gewond geraakt. De brand ontstond door een vonkenregen afkomstig van de verlichting. De meeste slachtoffers vielen op de trappen in het complex. Daar werden diverse vertrapte lichamen gevonden.